Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In postpakketten gericht aan de Amerikaanse oud-president Barack Obama... en oud-minister Hillary Clinton zijn explosieven gevonden. Dat meldt de New York Times. Bij de Clintons is het explosief onderschept door iemand die hun post controleert. Het zou gaan om een explosief dat vergelijkbaar is met de bom die gisteren werd gevonden bij de woning van de Hongaars-Amerikaanse zakenman George Soros, die net als Clinton in de staat New York woont. Uitzendbureaus en detacheerders hebben verpleegkundigen teruggetrokken... uit de IJsselmeerziekenhuizen, meldt Omroep Flevoland. Gisteren werd bekend dat de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk... en het MC Slotervaart in Amsterdam uitstel van betaling hebben aangevraagd. Door de terugtrekking van twee uitzendbureaus vallen per direct IC-verpleegkundigen... en verpleegkundigen op de spoedeisende hulp weg. De ziekenhuizen willen nog niet reageren. Het verbod op wegwerpplastic is een stap dichterbij gekomen. Het Europees Parlement heeft ingestemd met maatregelen... om plastic bestek, wattenstaafjes en rietjes vanaf 2021 te verbieden. Met het verbod wil het Europees Parlement voorkomen... dat het plastic als zwerfvuil in het milieu en met name in zee terechtkomt. Naast het verbod op wegwerkplastic heeft het Europees Parlement ook ingestemd met plannen om de kosten van het opruimen van plastic afval te verhalen op de producenten. Op de tweede dag van het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk... zijn koning Willem-Alexander en koningin Maxima... op Downing Street ontvangen door de Britse premier May voor een lunch. Daarbij waren ook de ministers van Buitenlandse Zaken... Stef Blok en Jeremy Hunt aanwezig. De nadruk ligt op de economische en militaire samenwerking tussen de twee landen. Eerder vandaag was er een gezamenlijke demonstratie... van de Nederlandse en Britse marinierskorpsen. Het tweedaagse staatsbezoek wordt straks afgesloten... met een bezoek aan koningin Elizabeth op Buckingham Palace. En dan het weer. Wolkenvelden en enkele opklaringen. Plaatselijk wat regen en het is 15 graden. Morgen bewolkt met soms wat regen. Dan is het een graad of 14. Vrijdag wordt het koeler en zijn er meer buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 70 kilometer file in Noord-Holland. Het wordt nog steeds drukker. Op de A2 Amsterdam-Utrecht heb je 10 minuten vertraging tussen Breukelen en Maarsen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat het vast over 9 kilometer tussen Schiphol en Nieuw-Vennep. Je hebt daar 20 minuten tijdverlies. Ook 20 minuten vertraging op de A7 Zaandam-Horen. Tussen Purmerend Zuid en afrit Avenhoorn staat 9 kilometer file. Daar liggen bandenresten op de weg op de A10 de ring zuid van Amsterdam... tussen afrit Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer...